bijna 1700 kinderen uit huis zijn gehaald. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat het, dat het het kabinet maar niet lukt... om zulke kinderen weer met hun ouders te herenigen. Verslaggever Wilco Boom volgt het debat. Er is inderdaad grote ergernis in de Kamer dat het kabinet er maar niet in slaagt... om deze kinderen met hun ouders te herenigen. Juist omdat het de overheid is die deze mensen in eh, moeilijkheden heeft gebracht. Maar daarnaast zijn er nu ook grote zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in het algemeen. Gisteren sloegen kinderrechters alarm omdat zij geregeld op basis van onvoldoende informatie over uithuisplaatsingen moeten beslissen. En dat zijn dus niet alleen de ouders uit het toeslagenschandaal, maar ook anderen die met de jeugdzorg te maken krijgen. Agenten hebben een vader en zoon uit Enschede opgepakt. De politie denkt dat zij snelle auto's voor een bende regelden... die ze gebruikten voor plofkraken in Duitsland. Bij die 17 ontploffingen zou volgens de Duitse politie een miljoen euro zijn gestolen. Feyenoord supporters kunnen de finale van de Conference League in de Kuip bekijken. Voor bijna 50.000 fans is er plek om de wedstrijd op vier grote schermen te zien. De finale van de Conference League tegen AS Roma wordt gespeeld in de hoofdstad van Albanië. Maar er kunnen maar een paar duizend Feyenoord fans bij zijn. En de centrale eindexamens zijn weer van start. Daarom heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn weer geopend voor de 38ste keer. De organisatie verwacht dit jaar vooral veel corona-gerelateerde klachten. Het was dit jaar natuurlijk weer een bewogen jaar met corona-onderwijs. En dit, deze groep leerlingen zijn eigenlijk degene die drie jaar lang corona-onderwijs hebben gehad. Dus vermoeden dat we wel weer veel eh, klachten zullen, gaan, zullen krijgen die voornamelijk gaan over ehm, voorbereiding en over... Eh, eh, corona. Ehm, dus daar bereiden we ons wel extra goed op voor, inderdaad. Als er over een onderwerp veel klachten binnenkomen, bijvoorbeeld omdat er een fout zit in een van de examenvragen, dan geeft het LAX dat door aan het college voor toetsing en examens, die soms met correcties komen. Het weer, lekker zonnig dagje wel, vrij veel wind. 17 graden aan zee, 22 in Limburg. Morgen begint in het noorden met wat regen. Verder opnieuw zon en ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby, girl. When you talk, I believe it, baby, girl. dancer. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. me are the brightest thing in here. So hot, people need some rain in here. Time to make X-Lexus banging here. Girl, you could do anything you want me here down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I've never seen you shake it Either way you do it, you look outstanding. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. dancer. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go and dancer.